Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In het oosten van Rusland uitgebroken in een olieraffinaderij. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Over de omvang van de brand is niet veel bekend. Het ministerie van Rampen zegt alleen dat het vuur gelokaliseerd is. In de raffinaderij in Siberië worden zo'n 140.000 vaten olie per dag geproduceerd. Of de productie nu is stilgelegd, is niet bekend. In Soedan is oppositieleider en oud-premier Mahdi vrijgelaten. Mahdi werd in mei opgepakt omdat hij kritiek had op de regering. Hij zei dat hij geweld had gebruikt tegen burgers in de regio Darfur. Daar woedt al jarenlang een strijd tussen verschillende stammen en milities. Volgens de oud-premier maakten militairen zich in Darfur schuldig aan verkrachting en het schenden van mensenrechten. Mahdi had voor zijn kritiek de doodstraf kunnen krijgen. Met zijn vrijlating hoopt de regering de politieke spanning in Soedan te verminderen. Volgend jaar worden in het land verkiezingen gehouden. In Echt in Limburg geldt een noodverordening rond een café waar geregeld leden van de motorclub Bandidos komen. Bij het café werden afgelopen nacht vernielingen aangericht. Het café moet drie maanden dicht en in de omgeving komt permanent cameratoezicht. De politie kan er ook preventief fouilleren. In Echt waren de afgelopen maanden verschillende aanslagen op woningen van leden van de Bandidos. Die zouden te maken hebben met de strijd tussen verschillende motorclubs op het WK voetbal heeft Zwitserland zijn eerste wedstrijd op het nippertje gewonnen. In de laatste minuut werd het 2-1 tegen Ecuador door een doelpunt van Severovic. Op dit moment speelt Frankrijk tegen Honduras. De landen begonnen aan de wedstrijd zonder dat de volksliederen werden gespeeld. Waarom dat niet gebeurde is onduidelijk. Er zijn berichten over technische problemen, maar de FIFA is nog niet met een verklaring gekomen. Het weer dan nog, het klaart op.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 Daar vind je de playlist, daar kan je meelezen en daar kan je alle informatie terugvinden wat de agenda gaat van deze uitzending. Ik wens je heel veel luisterplezier. your time skipping barefoot through the heather. Oh, but she was neatly dressed. She neither needed hat nor feather. She was the queen among them all, skipping barefoot through the heather. but her goon was a bonny blue. Her petticoat was a pheasant colour, and in between the stripes were seen shining bales of blooming heather. Will you come with me, my bonny wee lad? Will you come with me and leave the heather? Or silks and satins ye will wear, if you come with me and leave the heather. Oh, kind sir, your offer is good.